Een aantal topmensen van de ICT-organisatie is vorig jaar vertrokken, waarna onder meer een interim manager is aangesteld die in een jaar tijd 376.000 euro verdient. De balkenende norm is ongeveer 180.000 euro. Verschillende korpsbeheerders en ook politiebonden hebben al laten weten dat ze de vergoedingen veel te hoog vinden. In Amsterdam zijn vijf marktmeesters opgepakt op verdenking van corruptie. De marktmeesters zouden op de markt van het Waterloopplein en op de Noordermarkt flexibele marktplaatsen tegen betaling hebben toegekend aan marktkooplieden. In het kantoor van de verdachte vond de politie tienduizenden euro's aan contanten. Het geld is in beslag genomen, de vijf verdachten zitten vast. De Rotterdamse korpschef Meiboom heeft burgemeester Abu Taleb adviezen gegeven over maatregelen om zijn korps te verbeteren. Abu Taleb gaat de brief bestuderen en beslist daarna welke maatregelen hij neemt. Welke maatregelen Meiboom voorstelt is niet bekendgemaakt. Abu Tareb wilde dat Meiboom met voorstellen kwam om een herhaling van fouten... zoals bij de redden van Hoek van Holland in augustus, te voorkomen. Supermarkten, cateraars en de vleessector komen over drie maanden met een plan... om meer scharelvlees in de schappen te krijgen. Dat hebben de partijen afgesproken met minister Verburg. Vorig jaar mei sprak de minister al met de branche af dat het aantal duurzame producten elk jaar met 15% moet groeien. Scharrelkip en goedgekeurd kalfsvlees zijn sindsdien beter verkrijgbaar... maar over het aanbod van duurzaam varkensvlees is de minister niet tevreden. Met een korte baanwedstrijd in zijn woonplaats Dalfsen heeft Erben Wennemars een punt gezet achter zijn schaatscarrière. Zo'n 2000 toeschouwers zagen hoe de 34-jarige Wennemars zijn laatste afstand schaatste op het NK Korte Baan. Hij werd in de eerste knock-outfase uitgeschakeld.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 she was 22, future looked bright. But she's nearly 30 now, and she's out every night. I see that look in her face, she's got that look. to do, and there's nothing to say. 106.9 ZFN would we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 again. baby bottle, bottle, blood. So the door, on a baby De da There's a hunger that burns in my soul, but you never notice the pain. Love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 啊。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 me. is het ritme van de winter. was easy to tell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 soul in the room.